501 met Rob de Grill. properly die maand december een eh, maand van tradities. Eh, dit doe ik elk jaar dus. Even een terugblik op het eh, afgelopen jaar en de leukste liedjes naar het ego mijzelf gaan draaien. Door als eerste Eliza Doolittle, Skinny Jeans en hier is de jeugd van tegenwoordig. Een sterrenstof. Ik moet nog steeds winnen aan het hele album, maar dit singletje is erg prettig. kijk je grappie, leuk zoet als een sappie ballen. Ook al was mama altijd wappie. Een goed begin is het halve werk. Maar een goed begin is maar de helft. De tweede helft. Maar ik hoef geen helft. Wibbelin was elf. Ik deed alles zelf. Ik ging zelf naar school. Nu kom ik zelf op tv. En ik lach in mezelf. Want de slet en ik breed. Nou kijk ze kijken, dus blijf kijken. Alle dikzakken willen op mijn lijken. Mijn broeder, vergeet het ding, stap opzij, ze willen handtekening. Kaleidoscoop. Ik kijk omhoog, mijn pupillen worden groot. De wereld is weer ja. Op je polenpips na. Een golf afstand van je hemel lichaam. Ze is van spectrale klasse. Oh, aardse krachten. Hoe losgepast toen ze naar me lachten. Je kijkt terug in de tijd, als je naar de kijkt. Ja, ze is praktisch, intermaal galactisch. Sorry als ik overdrijf, zelfs als ik naar boven kijk. Zelfs als ik voor ooit derde ben, dan weet je dat je ergens ben. Dan ben ik als in de lucht als sterrenstof. Dan ben ik loser in the sky met diamonds on my neck, bitch, diamonds on my neck. Loser in the sky met diamonds on my neck. Sebastian, jij jou alleen nog maar jang. Geen centjes, geen peper, geen stang. Totdat hij uit het niks op tv kwam. Ineens changed zijn hele leven, bam. Shows in het weekend, geld op de bank. Gelukkig aan het stop, maar telt nog dan. Hij wilde proeven van elke soort drank. Men probeerde hem te zeggen, hij was telkens zo lang. En na een tijdje zat ik crazy in de put. Toen uit de lucht kwam vallen Lady Luck. Ze werd zijn baby en hij was haar baby terug. En alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs. Ik heb een mocha prinsesje op mijn bankje. Stemklankje, brengt nog steeds brood op een plankje. Soms denk ik terug, heb mijn drankje. Met de sterren in de lucht, is echt De wereld is plat, ja. Op je polenpips na. Golf neemt de afstand van je hemel lichaam. Ze is van spek. Someone aan te klachten. Hoe losgepast het toen ze naar me lachten. Je kijkt terug in de tijd, als je naar de kijkt. Ja, ze is praktisch, me galactisch. Sorry als ik overdrijf, zelfs als ik naar boven kijk. Zelfs als ik ooit derde ben, dan weet je dat ik ergens ben. Dan ben ik alsnog in de lucht als sterrenstof. Dan ben ik loser in de sky met dames om mijn nek, bitch, dames om mijn nek. Loso in de sky met dames om mijn nek, dames om mijn nek, dames mijn En veel leuke liedjes van Nederlandse makelij uh, deze, eh, dit jaar. Uh, zo ook op nummer 28 en we zijn er trots op. Dit, dit is deze week de Radio 501. Plaats voor je hoofd. jouw radio. Echte muziek. Mama thinks of what she never did with her life. Papa stares into the pages of the New York Times and says, Something must be going on around here. My good friend Jeannie seen better days. Everybody thought it was just a nasty face. I just miss her smile. Hope she finds a better place. When I look around and I see my world is moving way too fast, I've got to grab a hold of something that I know is. have seen. Guess the story sounds better if it's make believe. Takes me to another state of mind. Well, there's a woman on a train talking to herself, cursing out the man and the lies he sells. Well, maybe you could spare a little change. When I look around and I see my world is moving way too fast. I've got to grab a hold of something that I know it's gonna last. And I forget about the way things might have been. Open your heart and let your life begin. pain inside Radio 501. blijft lekker hè. De Black Box Revelation. Heel veel gedraaid uh, dit jaar. En uh, High on a Wire. En zo hebben we toch gewoon een aantal uh, uit Nederland gedraaid. Waaronder dus Lana Wolf, de jeugd van tegenwoordig. En zojuist de Black Box Revelation. Nummer 26. He's not a boy that you can change, not should you want to. He's not a boy that you can tame, don't let it taunt you. Don't even try to run away, he wouldn't stop you. He's not a boy that you can shame. I know you want to. You can wait all night, you can wait all day, but he's not a boy that you can change. We were up all night talking trash and wasting time when he said so beautiful. It's not a lie. But in the morning you might find that he might have changed his mind. He can only He's not a boy that you can change, nor should you want to. He's not a boy that you can tame, don't let it taunt you. Don't even try to run away, he wouldn't stop you. He's not a boy that you can shame, I know you want to. You can wait all night, you can wait all day, boy. He's not a boy that you can shame. die should you want to. He's not a boy that you can tame, don't let it taunt you. Don't even try to run away, he wouldn't stop you. He's not a boy that you can chain, I know you want to. And you can wait all night, you can wait all day, but he's not a boy that you can change. He's not a boy that you can save. He's not a boy change. It's, it's your Family. The station that makes you move. 501, your radio, your music. dit keer hebben we het iets verder opgezocht. Namelijk België, de Sore Losers en Beyond Repair op Radio 501. Ik draai eh, de beste liedjes uit 2010 naar mijn eigen bescheiden mening. En deze hoorde daar zeker bij. Het geldt ook voor deze. En het is natuurlijk weer onze eigen battle van Nederland. Snakes and Ladders nu op Radio 501. Zo, die zijn wel even geëvalueerd. Hè? De Black Keys, dat blijft toch een randje vuige blues houden. Maar het is wel eh, steeds meer uh, eh, radio-hit eh, gevoeliger geworden. De Black Keys, Nest Girl nummer 23. In het persoonlijke lijstje van Tego dat dit radioprogramma presenteert. Welkom tot 10 uur vanavond de Indie 501. En dit is toch wel mijn persoonlijke ontdekking voor van het jaar. En dan toch maar op nummer 22 staan. Maar het album is echt geweldig, mensen. Eh, zeker een aanrader om daarna te gaan luisteren. The Band of Skulls en Dead by Diamonds and Pearls. Het is precies half negen. up in a nice neighborhood, her no Cause she's just just like the rest of those girls. They're all dead by diamonds and dead by diamonds and dead by diamonds and dead by diamonds and pearls. Dead by diamonds and pearls. You got your figure all nice, but the heart stays colder than ice. You got 25 grand on the bubble. And you're the one telling me that you don't think you're in trouble. I might be a fan of your insolence, but that don't make you the innocent. You're just like the rest of those girls. They're all dead by diamonds and dead by diamonds and dead. the Gravity 6 Stare Into The Sun. Zoveel goede muziek heb je nog nooit op één avond gehoord. Verder met nummer 20. En laat gerust je reactie achter in de chatbox of via de Twitter. Hier is Kano en Hatchip, All and All Together. back, no plagues. We were kicked back in the kitchen, thinking of ways we could make a killing. Up on the stage at Palace Pavilion, boys love girls, I bust my new rhythm. We were just friends to the death, shared one pound, one pad, one pen. Picked me up in a stolen. This was a friendship that couldn't be broken. together. We were the free musketeers, but better. Where did we mess up? Where did it all go wrong? Every other week it's the same old song. Gone to the days when we rave just cause. Chilling, jokes, laughs, bond. But now it's just awkward. Keep looking back, but I wanna move forward. Now I move cautious. This is just foolish. We were happy then broke. This is bad fortune. When we crawl, when we step, when we Is dat je met meer mensen ook tot meer in staat bent. Dat zijn eh, de drie toppers van Dubstep. We zijn samengegaan in de bandgroep. Hoe noem je dat eh, eigenlijk in de house scene? Magnetic Man, Jordan the I Need Air op radio 501. het hele album is overigens uh, buitengewoon eh, de moeite waard. Tot 10 uur de Indie 501 met Rob de Grill. Aangenaam, leuk dat je luistert. Dit zijn de 30 beste liedjes eh, uit 2010. En dat is best lastig om dat in twee uur tijd te draaien. Terwijl dit toch eigenlijk een tijd van bezinning en rust moet zijn. Maar ik heb zelf ook, ik denk in totaal drie wakkere uren thuis besteed deze week. Dus ja, daar ben ik sowieso al een beetje hyper van. En ik heb zin om lekker veel muziek te draaien. Het volgende is eh, ook weer een geval apart. Het is namelijk een mixtape. Niet eens een, uitgebracht als een officieel album. We wachten al heel lang op het eh, nieuwe officiële album van uh, The Game. De rapper uit Los Angeles. Een van de vele rappers die een verhaal uh, weet te brengen waarin hij is neergeschoten en het licht zag en, en de hip-hop scene is ingegaan. Nou, dat album van The Game dat moet Red gaan heten. En uh, ja, hij vindt het nog steeds niet goed genoeg. Dus hij bracht uh, de mixtape uh, Breaklights uit. En die is eigenlijk al goed genoeg om, om als officieel album geregistreerd te staan. Dit is een samenwerking samen met Akon en Nas Street Riders. These children are living in a world where their friends, their brothers, their sisters, their cousins, their classmates are dying violently. They are trying to live with good thoughts, with hope, and with vibrancy in a world that offers them that. So only, only choice is to stand in here with them and to say, you're right. You can hope for a better life. You can do it differently. Miss Shakur did not go on a rampage about the people who shot her son. I'm feeling like a motherfucking boss, banging Tupac. High as a motherfucking Queens British rooftop. Blowing on this purple haze, feeling invincible. Selling dope, never snitch. Hood nigga principles, abide by it. Live by it, die by it, nigga. Even when I'm finger fucking hoes, finger on the trigger. Diamonds in my crucifix, feeling like a priest. Open the doors of my garage, see that 92 Caprice. Soldier for the cause, don't leave home without the strap. Know the map like the back of my my hand, therefore I trap. See them cars and them street bikes, shining on the street lights, blowing on this peace pipe. Welcome to the street life. Can't sleep through the night, man. You better believe that I'm a street rider. Can't sleep through the night. I keep it tucked in my sleeves, cause I'm a street rider. Uh, I'm a hustler, ghetto entrepreneur, uh, and addicted to money, cars, and hoes. Uh, uh-huh my tool tucked and ready to draw. With a middle finger up, screaming fuck the law. The phantom can't hold me, so I went and bought a spider. Nigga, I switch beats like a fucking rough rider. Can't air mention suicide rims. Niggas can't live with it. Commit suicide then. Wish cancer on a hater. Wish a's on a slut. Take the ride, kill me, cause ain't a bitch that I trust. I'm just rolling up this cush, about to crash my girl truck. Her friend texted me, trying to kick it like the World Cup. She just trying to get some ace of spades, trying to hit the blunt. She a cunt, hit her once and call her ass next month. See these bitches try to stunt, and these niggas stay hate. See my watch a cold bitch, call that hoe Sarah Palin. All my albums went platinum, nigga, thanks to the block. Voice raspy as ever, nigga, thanks to them shots. Back reppin' aftermath, nigga, thanks to the doc. And these hoes in my Panamera, thanks to some Thanks to some Sleep through the night to all of my gangsters street riders Can't sleep through the night. Going out to my hustlers. street riders, Uh, I'm a hustler, ghetto entrepreneur, uh, and addicted to money, cars, and hoes. Uh, my toolie tucked and ready to draw. This is a DJ I chillin' from chillin' cause rappers harassing me ill and they rich infatuated by just casually living. The bitch can have a threesome with him, son. Now they pimpin'. Low monkey, that's how a king is supposed to be. How you open when she willin'? Let me take you to 87. 14 years old, I was a ladies legend. 38, a bird in the safe. 98 Oldsmobile, I ain't frontin', I don't know Pharrell. He wear pastel colors. I wear the pain of the dad brothers and them chrome gat busters. A arm arm from the arm. I close shop. I show niggas they first Bentley. Fuck, I window shop. Show niggas they first ice. Now they like I love you. Remember when they hustle? Was trying to sue Russell for what some other nigga did to him. Sounds sickening. That's why I cut him off. Word to God, he was snitching in. Can't sleep through the night. It's going out to my gangsters. Out to my gangsters. Yeah. Can't sleep through the night. Going out to my hustler. Street rider. Uh-huh, I'm a hustler. Ghetto entrepreneur. Uh-huh. addicted to money, cars, and hoes. Uh-huh. got my tool tucked and ready to draw. With a middle finger up, And I can't sleep through the night. Keep my eyes wide open. my eyes wide open. sleep through the night. When known me for Onlangs was je nog live te bewonderen in Rotterdam. En nu op Radio 501. Game en Akon en Nash Street Riders. Momenteel begint de schotwond van eh, de game wel weer op te spelen. Hij schijnt eh, last van eh, zijn rug te hebben. Het is altijd leuk om dat soort mensen op Twitter te volgen. En dan hoor je over de persoonlijke problemen waar ook zij mee kampen. Ik heb ook weer een Song of the Zeroties nominatie meegenomen. Ik wil volgende, volgend jaar, of eerlijk gezegd volgende week, een lijstje draaien met de leukste liedjes van het afgelopen decennium. Waar je overigens ook nog steeds je bijdrage aan kan leveren. Rob at radio 501.nl maar we moeten even kijken of ik daar eh, tijd voor heb om mijn Song of the Series nominatie eh, vanavond te draaien. Ik heb ook een Fool's Garden Moment eh, meegenomen, maar dat zal ook denk ik lastig worden. Evenals de donderdisc, hoewel ik heb nu wel weer even een, een korte plaatje op nummer 17. tijd, niks Deze productie. Pointlines op je gezondheid. Het begon klein bonsai. toch zit de grond vol klein. Dit is voedsel voor We geven dit in porties, precies. wij verwijderd van verkoopcijfers. MC-cijfers. Pak je boeken erbij, dit gaat hard. Soepel als mijn oude broek Voel me thuis als mijn oude trui. Eén rem voor elke verre vlek. Ik zit in een sterrenteam, sterk elftal. Met z'n zessen, niet stressen. Ja. Dit is de waarheid! We gaan diep, geheim als de overheid, tapen in boos. Ieder schot raken in de roos, rappers schamen zich dood. schrikken zich goed, gelukkig heb ik een kijk op. Switch mijn stijl op, koppen gestuurd, Schrijf met de waterman in een waterdicht plan. Verhalen van alledaagse waanzin. Geen rapper in mijn atmosfeer, praat niet raar. Geen rapper in mijn atmosfeer, praat niet raar. Bounce op mijn shit. We zijn opmerkzaam stijgers, voor volmaakt als de draken Je kan niet ontcijferen wat we praten Je kan niet ontcijferen wat we praten Je kan niet ontcijferen wat we praten Velen begonnen rebel, ze gingen snel richting pop Vonden de top, vonden problemen Tomaten en dergelijke Verder kijken, je kan ons niet vergelijken Dit is de waarheid de breakbeat maestro Geef je geen stro aan dus je wel senior Stelt het helder voor, scherpzinnig, eigenzinnig We zijn er, we blijven, die werf, hoera, hoera, hoera, hoera Start in je kosmos en het label is top notch Voor een ieder zonder stem Schijn ik als een ster boven Bethlehem. Jongen We zijn opmerkzame stijgers, volmaakt als de draken Je kan niet ontcijferen wat we praten Je kan niet ontcijferen wat we praten Je kan niet ontcijferen wat we praten We zijn opmerkzame stijgers, volmaakt als de draken Je kan niet ontcijferen wat we praten Je kan niet ontcijferen wat we praten Je kan niet ontcijferen wat we praten Voor de kracht, de G-kracht Druk je achter in je stoel, je zwoelwerk Alsof je uit een vliegtuig spreekt een uiting van liefde Vind hier je steun, want thuis is het crisis dit is precies de reden dat je hier bij mij bent. Geen MC geeft je vrijheid, zoals deze. Ga vlak van mijn helling af. Als je nu kritiek hebt, denk ik dat je ziek bent. Dit is de waarheid. Zeg het ze nogmaals. Dit is de waarheid. Mijn rapstijl beeld en gewild, niet te veel in je beeld. Ik speel met de kracht K1 Sam Schild. Je bent weg de beste stick. Ik weet ervan, maar bedankt voor de bevestiging. We zijn merkzame stijgers, vermaakt als de draken. Je kan niet ontcijferen wat we praten. Nee, je kan niet ontcijferen wat we praten. je kan niet. Held uit Zwolle, Stix op Radio 501. De beste liedjes van 2010, volgens uh, mijn eigen bescheiden mening. Ik hoop dat jij het er een beetje mee eens bent. We gaan straks even kijken of we nog een Song of the Zero's nominatie uh, kunnen draaien. Het is er eentje van een paar jaar geleden. Een samenwerking eh, tussen een zanger en een zangeres. En de zangeres heeft dit jaar haar tweede album uitgebracht. En ze is begin, ja, eh, heel vroeg in de twintig is zij. Misschien weet je al over wie ik het heb dan. Nummer 16, Jonsi en Boy Lilikoi. to be a boy, You grind, your claws, you howl, you growl, and are afraid of Apollo. You run, you free, you climb and dress trees, you reignite. You growl, you howl, you show your teeth, you bite. It's alright. You say. we hebben natuurlijk niet zo'n hele goede relatie met eh, IJsland eh, de laatste twee jaar. Maar laten ze niet weerhouden om eh, kennis te maken met Jonsi. En Boy Lillikoy was dit dus afkomstig van zijn album. Hij, hij komt uit een, uit een beentje waar ze voornamelijk in een, een of andere fantasietaal zingen. Ik ben blij dat hij toch ergens anders toe heeft besloten op zijn soloalbum. Ik heb als volgt besloten. So zero ik was wel redelijk vaag. Een zanger en een zangeres die samen een duet hebben opgenomen. Het gebeurt wel vaker. Jullie lezen er wel vaker over. Nou, het gebeurde ook in... Uh, kijken, 2009 was in de wet tussen een eh, Australische RB singer-songwriter. Dan moet je niet aan de categorie eh, James Brown denken, maar meer aan de moderne RB. Zoals eh, die door Alicia Keys wordt gemaakt. En dit is dus de mannelijke variant daarvan. De dame in kwestie is dit jaar 21 geworden, bracht haar album 21 uit. En ze hebben samen dus een, een geinig plaatje opgenomen.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 flame. Nu op Radio 501. In die 501 met Rob de Grill. sleep and too much coffee. Too little breakfast and too much stress, but now I feel. en hij kan niet meer stuk. Arthur Adam en Pyjama Day wil ik, wil ik wel weer eens hoor. Zo'n dagje lekker de hele dag in eh, de pyjama. Mezelf van acht zingt het inmiddels helemaal mee. En ik ga hem ook ver krijgen om dit mee te gaan zingen. Want meestal elke ochtend eh, draai ik Arthur Adam. En dan volgt deze erachteraan, de nummer 14. De Nax, Make It Better. someone Deze draaide ik vorige week ook al. Toen draaide ik eh, van mijn beste 12 eh, albums uit 2010. En uh, Star Sailor zat erbij. Je hoorde Tell Me It's Not Over. En dan gaan we nu stampen met de nummer 12. In alle eerlijkheid moet ik toegeven dat ik hem voor het eerst hoorde bij collega Adriaantje. Ik dacht, wat is dit nou? Rechtstreeks uit de 90s. Maar het bleek de nieuwe single te zijn van de Black Eyed Peas samen met de Hollander Afrojack. The Time. This is international.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 true and all Let's do it all night.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 een terugkeer was dat hè, van de Wombats. Na Dance Like Joy Division, Tokyo, Vampires and Wolves. Eh, begin dit jaar, ik heb die plaat een half jaar met rust gelaten. Na, nou, nee, moet ik niet, eh, dat is niet helemaal eerlijk. En vorige week wel ik heb luisterd op Radio 5 alleen En toen kwam ik erachter dat het nog steeds een hele fijne plaat is. We zijn aangekomen bij eh, de top 10, volgens, <laughs> volgens mij dan. Ik ben heel erg bescheiden door de 30 lekkerste liedjes van 2010 voor jullie te draaien. En we gaan lekker door met stampen. Het valt wel een beetje op dat in de top 10 veel recente singles zitten. Dus singles die het afgelopen 4, 5, 6 weken zijn uitgekomen. Hier is My Chemical Romance en Sing. angsten geworden door die uh, gemene roddels dat het hun laatste album zou zijn. Helemaal niet zo waar. Mike Chemical Romance gaat gewoon lekker door met hits produceren. Door de Sing op Radio 501, uh, eh, bijna half tien. We gaan even lekker door met de nummer 9. En kijken of we nog wat eh, tijd overhouden voor ons Fool's Garden moment dat we sinds een paar weken op de donderdagavond hebben. Dit is een bandje uit, uit Engeland getiteld Morning Parade. ook weer eentje van de laatste weken, Under the Stars. You know you look so tired. You're gonna stay up late tonight under the stars. Well, I'll put you in pride of place. I'm gonna set my sights. I'm gonna set your soul alight under the stars. Under the stars. Don't let the street shine away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 kan met een verstand begrepen worden. Alles met waarde komt via een andere weg binnen. De Woody Allen in me. Geniet mee van de geur van vastgemaaid gras. Lig erin, ruik er naar op het eind van de dag. Oh, de natuur en ode plus serenade. Ik blijf hoffelijk. Schud mijn kaders van me af alsof er stof op ligt. Blaas het eraf met een windvlaag. En ik beslis of het weg is of dat het zich geeft verplaatst. We zijn lichtdragers. Geen orde van ridders aan een ronde tafel, eerder een ordelijke chaos. Als we maar weten wat we nodig hebben, dan vinden we het wel. Appeltje, eitje, laat die was draaien, spel. Jawel, we zijn vruchtbare gronden. Staan daar op de plek waar onze vaders ook stonden. God zegen de mannen, geef hem liefde plus plus besef, zodat hij voor zijn gezin zal zorgen. Nu en de dag van morgen. Hold your head up high and don't you give up now. Kwinisela manyuvu ye pambili, ook sitoke mazuli. up high and don't you turn back now. Indele dele yashaba, nyamezeli tungu zomshaba. You've been running this race, but there's no finish line. No bunga khuzugunguzuge, unga khuduli nyaw. Get up and make them dollars and the euros and pounds. Typhoon no buyum fana bazokfaga lomyalo ukuze kubekho ukukhanya kuqala bemnyama injabulo isendleleni njengokuphela kwenyama yeka impilisi yeka ukavini ujonge ezulwini ngoba kulapho ithemba lakho lele khona ngeke uphumeleli wedwa umntu ngumntu ngabantu thetha intlungu yakhe zebantwini sukubambe ngesandla be the kind of ghetto you that wants to make it in love the harvest is plentiful but there are no laborers ganga magama batile myama. Be proud and stand tall. It's just who you are. Turn your face around and turn your frown into a smile. It's a long road. Don't look back now. Just carry on, singing a song of victory. Just carry on We ademen cultuur uit, mijn huid bruin gekleurde de zon. Ik ben trots op wie ik ben en waar ik vandaan kom. We gaan allemaal vooruit, hoeveel zijwegen je ook wil nemen. Het leven op zich is een stupende kracht, met een ruwe kant naar het licht toe. Tegen de wind leunen maakt alleen maar moe. Dus wat je kan doen, verander de hoek, rug recht. Drie stappen vooruit als je de één terugzet. Drie stappen vooruit als je de één terugzet. Handel niet louter uit ervaringen. Iedereen is beschadigd. Iedereen heeft de doos met issues klaarstaan. Bekijk ze voor de laatste keer en pleur ze uit het raam. Hold your head up high and don't you give up now. toch een beetje Barry hier in, de, in die 530 lekkerste liedjes van 2010. Eh, Je hoorde Typhoon en Keep Your Head Up. Leuke motivatietrick eh, van deze man. Ja, we zijn aangekomen bij eh, nummer 7. Ik heb totaal niets met deze man. Dus, wow, Danko Jones. Maar dit is een fijne plaats. You don't know what you're going backwards. The black. were dead. Easy to see your life is only for the taking. You were doing what you did, my heart was breaking. Wow, you fucked up real bad. You better know just what you had. You needed me, but you left me. The hell alone, it has to be. And you get what you give. It's just so, just out here. kiss. You're like a hypocrite, you swear you never lie. With the grip real, results, you should be doing time. Fucked up big time, crossing lines. That's what you do, and then you do it all the time. Do you remember how you treated me? The shoe was on the other foot, now the blind can see. You needed me, but you left me. The hell alone, it has to be. And you get what you give. It's just so, just

sorry and you wanna call me just to tell me but it's too damn late you're full of empty gestures you were non-essential beetje naar blaas hoor je ook wel aan zijn muziek. Zal misschien ook wel nodig zijn voor zijn image. Hè? Danko Jones, Apology Accepted. Eh, hij schijnt er eh, een paar jaar geleden echt slecht aan toe te zijn geweest. Gewoon eh, ja, slecht voor zichzelf gezorgd tijdens het tournee. En hij was echt bijna dood gegaan. Maar hij is er gelukkig, want ach, op zijn tijd is het toch best wel prettige muziek om even op te zetten. even met dat hoofd en weer te gaan. Even te headbanger. En dan draai je deze weer om even tot rust te komen. De Decemberists, Down by the River. See this ancient river bed, Down by the water, down by the old main Oh, down by the water, maar dat zit tenminste in de rivieren. I was just some so and feeling round for fingers to get in between. Down by the water. cijfers worden kleiner, maar de hits die worden groter. Sorry, wou ik even doen. Nou, nog vier plaatjes. Even kijken of we het redden voor tien. Hè? Want uh, Gio wil echt per se precies om tien uur beginnen. De... Kijken wat ik voor je kan doen, uh, man. Is deze nummer 4, Crystal Castles en Celestica. Vijf. new。 dat was hem de nummer 4, Crystal, Castles en uh, Celestica. En ehm, ja, ik heb nu dus weer iets niet heel handigs gedaan. Want eh, op nummer 3 hebben we staan eh, John Legend en Wake Up. Ehm, maar die heb ik dus niet meegenomen. Dus die gaan we niet draaien. We gaan verder met de nummer 2. Hij had al het beste album van 2010 gemaakt. En er staat ook het op twee naam beste nummer uit 2010 op. Hoewel hij alweer dateert uit 2009. Het is een beetje een ingewikkeld verhaal, maar hier is Fresco en Twijfel ben fucking gelukkig, ik heb alles op een rijtje. Elke avond kan ik lekker ballen met mijn meisje. Mijn carrière gaat perfect, ik werk in een fabriek en doe met passie waar ik goed in ben. Ik maak riemen, nigga. Soms kan ik door mijn werk niet mijn ruggengraat bewegen, maar dat heb ik ervoor over. Ik hou mijn baas tevreden, alles is perfect. Ik heb helemaal geen stress, heel mijn leven gaat te gek. Shit, wie jou ik voor een gek? Ik zweef in mijn gedachten, alles is zo twijfelachtig. Onzekerheid is een groot gedeelte van mijn karakter. Soms lijkt het makkelijk voor me, je ziet me blijven lachen. Want ik verwerk een feiten, mijn waren zijn met grappen. Ik snap het even niet, hoe moet ik me voelen, hoe moet ik me uiten? Je ziet me lachen met verdriet. Mijn ouders zijn gescheiden, mijn moeder zit in de struggle. En het is alweer een tijdje sinds ik papa heb gezien. Had ik een slecht rapport, Ga bij me klappen met de riem. Dus om de zoveel maanden kreeg ik klappen met de riem. Ik zat alleen maar in de les te tekenen. Kreeg ik punten voor tekenen, dan verdiende ik makkelijk een tien. Ik had geen talent en mijn pa die was een beetje streng. Ik zei me vaak van jezelf, jongen, wees een vent. Je lijkt op je moeder. Mama zei weer dat ik op ben. Geen wonder dat ik tegenwoordig zo onzeker ben. Ik geef mezelf bloot als ik een trek tot leven breng. Geef een pen en ik beschrijf voor jou wat ik beleef en denk. Mijn shit is liever op tv bestemd. Ik ben niet commercieel genoeg, ik rap niet alsof ik een player ben. Nu heeft Gino ineens de meeste fans. Voordat ik die Gino shit was ik was mezelf nog niet eens bekend. En nu ben ik ineens de man. Nu komen daar slijmen, maar ik voel me nog die domme nigger met die slechte cijfers. Velen zeggen dat ze me tracks begrijpen Zeggen Fresco, je brengt echte feiten Je inspireert me met tracks en schrijven Ben geen zeker, het is fijn om die respect te krijgen Maar geld heb ik weinig, dus het is fijner om een check te krijgen Soms zet ik heel de dag voor de bus En bijna iedereen zijn clip ziet de rug uit Dan denk ik, jongen wanneer zet je stappen vooruit En pak je de buit, ze lachen je uit Ik flip hem door en maak de ruzie met mijn vrouwtje Maak het uit en loop naar buiten Maar ik heb al spijt als de deur achter me sluit Ze is een lieve meid en ik wil er voor de zijn Als deze bij me weggaat spring ik voor de trein dominant en ze heeft gelijk. Door mijn onzekerheid raak ik deze meid zeker kwijt. Gelukkig is ze lief, een engel vergeleken bij mijn ex. Want die ex van mij regelmatig vreemd bij mij. Sterker nog, als je een eentje een groepje niggas ziet staan, heeft ze op zijn minst met twee gebalden en gepijpt. Mijn De chico zijn mijn fris vertrouwen geëden bitch. Ze breekt je hart en dan begrijp je de betekenis. Je bent wat je eet, sommige dagen eet ik niks. Andere dagen een pizza slice en een beetje chips. Ik zoek naar evenwicht. Mijn leven is zonder belevenis. Mijn moeite levert niks. Ik kan niet tegen dit. Als alles tegen zit en ik van ben in staat te koken, kan alleen mijn mama troosten. Door mijn moeder gaat het over. Maar ik zie mijn moeder huilen en ik raak mijn focus kwijt. Maar om trots op ik ga tranen weg zodra ze komen. Ik twijfel of het beter wordt, maar zal het haar beloven. Het komt wel goed, geloof me. Ze moet het maar geloven. Ze houdt niks over en ik baal ik wil helpen, maar twijfel of ik mijn eigen huur betalen kan. Ik werk en werk, soms vraag ik me af. Moet ik zo'n type zijn die ik beschrijf als slaapgedrag? Ik verlies al mijn principes, want ik baal elke dag. Vandaar dat ik snak naar adem als ik slaap in de nacht. Mentaal ben ik zwak, ik maak muziek, want daar ligt mijn kracht. Zodra ik me lasten. over naar mijn naasten, zodat ik niet verdwalen want ik raak in de war. En twijfel aan elke stap, omdat falen niet mag. is samengevast, of zit ik maar te denken en komt alles op me af. En dan voel ik de stress, vandaar dat ik twijfel, twijfel, twijfel. Het enige wat mij nu nog kan stoppen op het pad die ik bewandel onderweg naar succes is mijn eigen twijfel, twijfel, twijfel. Soms zit ik maar te denken en komt alles op me af. En dan voel ik de stress, vandaar dat ik twijfel. Twijfel, twijfel, Het enige wat mij nu nog kan stoppen op het pad die ik bewandel onderweg naar succes, is mijn eigen twijfel. Twijfel, twijfel. Voor zij die aan me twijfelen, twijfel je meer aan mij dan mij, ik betwijfel het. Eigenlijk Weet ik niet wat ik moet op de wereld, maar ik ben er en ik zit er niet te twijfelen. Voor alle mensen die twijfelen, kom je daarmee verder? Nee, ik betwijfel het. Eigenlijk weet niemand wat je moet op de wereld, maar je bent er en je moet niet zoveel twijfelen. Nee, nee, je moet niet zoveel twijfelen. Nee, je moet niet zoveel twijfelen. Dus voor zij die aan me twijfelen, twijfel je meer aan mij dan mij, ik betwijfel Eigenlijk Weet ik niet wat ik moet op de wereld, maar ik ben er en ik zit er niet te twijfelen. Voor alle mensen die twijfelen, kom je daarmee verder? Nee, ik ben twijfelen. Eigenlijk, weet niemand wat je moet op de wereld, maar je bent er en je dus twijfelen. Begin 2009 al uitgewacht door Fresco zelf. Hij verbond daar ook nog een sollicitatiebrief aan aan Kees de Koning. Opperbaas bij Top Nots, het eh, grootste hip-hop label dat Nederland rijk is. En uh, ja, mocht het op gesprek komen bij Kees. En eh, er werd besloten om het debuutalbum uit te brengen van, van Frescue. eenvoudig getiteld Frescue. En ehm, ja, toen kwam hij opnieuw uit natuurlijk als, als single. En Daarom in de lijst 30 lekkerste liedjes van 2010. Eh, Ik ga er nog eentje draaien. Daarna uh, Gio met geluid uit de bunker. Hip-hop volgens de regels van GW Stijl. Uh, Nederlandstalig, Engelstalig, je weet het wel. Tot middernacht. Ik wens je alvast een heel gelukkig uiteinde. En we spreken elkaar weer in 2011. Tot dan. Hoi. En nog even niks afkondigen. Hè? De nummer 1111. Joe Cocker, Unforgiven. inside these walls. So much regret, so much pain. I'm drowning slowly in the mess that I've made. I don't wanna be here, I don't wanna be here at all. to let you fall. Can I pick up the pieces of our life? Start it over, give me one more try. Didn't wanna hurt you, didn't wanna hurt you at all. Can I live? let it go? Or will it haunt my soul? de donderdisk van de Radio 501 Daverende Donderdag. De donderdisk. Give me a hole if you got your funky bus fare. There's double touch bus coming down the street. Moving dirty fast, so kinda shuffle your beach. Get on the bus, pay your a double Dutch affair. Be well, I'll be darned. Here it comes, the double Dutch.